Clemens Peters met het NOS Journaal. De donaties aan te nemen. Het geld gaat naar Giro 5125 van het Rode Kruis. Dat het geld gebruikt om mensen op de getroffen eilanden van eerste levensbehoeften te voorzien. De regering van IJsland is gevallen over een brief die de vader van premier Benedictson schreef in het voordeel van een veroordeelde kinderverkrachter. Een coalitiepartij zegt het vertrouwen in de premier op, omdat Benedictson de naam van zijn vader eerst geheim wilde houden. De vader nam het in een brief op voor een vriend die vijf jaar vast had gezeten voor het jarenlang verkrachten van zijn stiefdochter. Het drong erop aan dat het strafblad van de man geschoond zou worden. De brief leidde tot ophef, maar pas gisteren werd duidelijk dat Benedictson alleen juli wist dat zijn vader de briefschrijver was. De Amerikaanse acteur Harry Dean Stanton is overleden. De karakteracteur met het verweerde gezicht had vele tientallen rollen op zijn naam staan, waaronder in Paris, Texas, Alien en The Green Mile. Eerder dit jaar was Stanton nog te zien in het vervolg van Twin Peaks. Hij speelde de rol van de trailerpark-eigenaar Carl Roth, een rol die hij ook in een eerdere Twin Peaks film had gespeeld. Harry Dean Stanton is 91 jaar oud geworden. Op de A4 bij Delft is gisteravond een persoon omgekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De A4 in de richting van Rotterdam werd volledig afgesloten voor onderzoek. Na enkele uren werd een rijstoker weer vrijgegeven. Het weer. Vannacht wordt het met een graad of 5 aan de frisse kant. Morgen buien bij zo'n 15 graden. Zondag is het iets droger, dan is er ook iets meer zon en dan wordt het een graadje warmer.